een Klomp met het NOS-journaal. Op Rodos zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege de grote bosbranden op het eiland. Ze zijn met bussen of met boten naar een veilige plek gebracht. En onder de evacuees zijn ook zeker 200 Nederlanders. De reisorganisaties zijn druk bezig om mensen naar huis te brengen. De branden in de bergen van Rodos woeren al vijf dagen... en hebben al zo'n 40.000 hectare natuur verwoest. In Rotterdam zijn vannacht weer twee explosies geweest. Aan het begin van de nacht was er een ontploffing bij een winkel in Rotterdam-Zuid. En aan het eind van de nacht bij een woning in het westen van de stad. Volgens de politie raakt er niemand gewond. Al sinds begin dit jaar zijn er meerdere explosies in Rotterdam. Het heeft vaak te maken met ruzies tussen drugsbendes. De Russische president Poetin en de Belarussische president Lukashenko ontmoeten elkaar vandaag voor een nieuw overleg. Het gebeurt twee dagen nadat het Kremlin waarschuwde dat elke agressie tegen Belarus wordt beschouwd als een aanval op Rusland. Het Kremlin zegt dat er verder gepraat wordt over de verdere ontwikkeling van het strategische partnerschap van de landen. Lukashenko laat zijn troepen niet in Oekraïne vechten, maar ondersteunt Rusland wel. Zo stond hij toe dat Rusland in februari vorig jaar via Belarus Oekraïne binnenviel. Bij noodweer in de oostelijke Canadese provincie Nova Scotia zijn vier mensen vermist geraakt. De overheid zegt dat het gaat om de hevigste regenval in 50 jaar tijd. Op sommige plekken viel in een dagtijd meer dan 25 centimeter regen. Dat is een hoeveelheid die normaal in drie maanden valt. Door overstromingen raakten wegen vernield, bruggen raakten beschadigd... en er kwamen gebouwen onder water te staan. Zeker 80.000 mensen kwamen zonder stroom te zitten. Het weer, veel bewolking en van tijd tot tijd regen. Vanmiddag in het westen vaker droog met af en toe zon. Op andere plekken blijft het grijs en regenachtig.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 The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. You wore that tight dress just to enhance. You like a bum bum. Never seen you before. Where you come from? You got a fat bum bum. I got a long john. When I I never met you at random. This must be destiny. That's why you're next to me. You feel like ecstasy. This must be destiny. That's why you're next to me. You feel like ecstasy. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore that tight dress just to enhance. Touch my forehead, chest, left shoulder, then right side. Pray my brothers are good outside. I know the vibes, I know the vibes. You're the one girl, stop rolling eyes. I find love and it slowly dies. So lullaby, don't make my eye cry. Let me hold your controller. I'm not one of these controlling guys. I want you to touch, roll with the girls, damn, and socialize. Enjoy your life. Your backside is so fit, it opens eyes. I know the vibes, I know the vibes. Just cause I'm not jealous doesn't mean I don't care care. That's just not fair. I knew you were trouble. I wasn't prepared. If I were married, this might turn a scandalous affair. Trouble is there. Trouble is there. Trouble been right there. Trouble is there. Trouble gon' find me anywhere. Trouble gon' find me. Bubble and wine me. Hey. Trouble gon' find Trouble will find me, trouble will find me. It's okay, girl, bubble and wine me. They want me dead, but don't remind me. Both hands around you, it's not time. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore that tight dress just to enhance. If you come close, I'ma explode. Got there carrying a heavy load. Wind your waist in a semicircle. Getting money fast, man's not a turtle. Had to go through so many hurdles. Block so hot like inferno. Had some issues that were internal. Had a mad life, I could write a journal. But I can't lie, I love the journey. Me and the money had matrimony. All the ratchet gal want pattern up. All the posh gal get ratchet for me. If you love me, you clapping for me. If you throw it, I catch it, trust me. girl come from far, even up, sir. I want the best, not come see, come sir. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me on my give her a chance.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 Baby, ik spar je als besluit. Laat me schepen achter. Ik ga er met ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhit. naar het zuiden, Holland plat in de Spaanse zon. Geen bewegingen te krijgen, Spaans benauwd in Spaans beton. het buitenland Onbetaalbaar aangebrand Wat moet ik deze luie lange zomer so Ik wil wat doen deze zomer ZFM Zandvoort.